Latato si, oh me signore, latato si, o me signore, Latato si, o me signore, latato si, o me signore. Om de zon, de maan, de sterren, om het heelal en al de schepselen, om de vissen en de bomen en om het vuur, de waterstromen. Latato si, o me signore, latato si, o me signore, latato si. O me signore, latato si. O me signore, latato si. O me signore, latato si. O me signore, latato si. O me signore, latato si. O me signore om dit land, o moeder aarde, die een pracht van bloemen baarde, die ons voedt met zaad en vruchten, om de bergen en de luchten. Lata si, o me signore, lata si, o me signore, lata si, o me signore, lata si, o me signore, tato si, o me signore, lata tossi, o me signore, lata o me signore om me, Signore, om de vreugde in het leven dat wij u eer mogen geven en omdat ons allen dingen u ter ere steeds doen zingen. om me, Signore, om me, Signore, om me, Signore, Laudatossi, Latato sì, o me Signore, latato sì, o me Signore, latato sì, o me Signore, latato sì, o me Signore.